Daarna, om twee uur, is er een debat in de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. De afgelopen twee weken is het aantal verkochte huizen met meer dan 10% gedaald vergeleken met vorig jaar. Het aantal huizen dat in de verkoop ging daalde met 9%. De makelaars vinden die cijfers gezien de coronacrisis enorm meevallen. Volgens een woordvoerder wordt er gemiddeld gezien nog steeds boven de vraagprijs geboden. Wel zijn er minder mensen die een bod uitbrengen. Bij bezichtigingen mogen niet meer dan twee mensen samen komen kijken naar een woning. Het aantal hypotheekaanvragen is in maart met bijna een derde gestegen... ten opzichte van februari, meldt de hypotheker. Dat zou vooral komen doordat huizenbezitters hun hypotheek oversluiten... vanwege de nu nog lage rente. In Frankrijk krijgen dak- en thuislozen vanwege het coronavirus tegoedbonnen waarmee ze eten en verzorgingsproducten kunnen kopen. De, de regering trekt er 15 miljoen euro voor uit. De tegoedbonnen worden verdeeld over 60.000 daklozen... van wie de helft in en rond Parijs verblijft. Voor zover bekend zijn in Frankrijk zo'n duizend daklozen besmet met het coronavirus. Zij zijn opgevangen in speciale centra. De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge... is gisteravond op televisie door 7,5 miljoen mensen bekeken. De extra NOS-journaal trok om 7 uur de meeste kijkers, 5,7 miljoen. Naar RTL keken 1,4 miljoen mensen en SBS 6 trok 400.000 kijkers. Het weer vanuit het noorden, steeds meer wolkenvelden. In het zuidoosten schijnt nog lang de zon.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 Mijn naam is Watte Sands, ik ben tot 12 uur bij je. Goedemorgen. van de Specials als eerste plaat van deze nieuwe serie ZFM Lives vanaf vandaag 1 april. En wat lekker dat we er weer zijn. Nog maar twee uurtjes per dag, maar we zijn er weer elke dag tussen 10 en 12 hier bij ZFM. En eh, ja, wat gaan we dan in dit programma doen? Eh, dat hangt eigenlijk helemaal van de luisteraar zelf af. heb je iemand die een hart onder de riem wil steken? Heb je als ondernemer een actie? Wil je iets melden? Ik heb net contact gehad met de gemeente. Ook zij willen af en toe in de uitzending. Pluspunt komt in de uitzending. Zometeen om half elf hebben we Jelmer Koper in de uitzending... over alles wat er op Text TV gebeurt. En zo maken we een gevarieerd programma hier de komende weken... tussen 10 en 12 live bij ZFM. I'd like to take this time out just to say that I'm one of the few men in this world who appreciates a good lady today.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 Hier bij ZFM live. Ja, we zijn weer live. Dat betekent dat er eh, elke dag twee uurtjes radio gemaakt wordt. Dat doe ik een week lang. En dan hoeven we daarna maar één keer de studio te ontgesmetten. Dus dat scheelt weer. Ja, en hoe kun je dan zelf meedoen? Dat is heel makkelijk. Via Instagram. Maak een bericht met de hashtag ZFM Live of zet een persoonlijk bericht in de ZFM Zandvoort eh, feed. Daarnaast kun je natuurlijk altijd mailen naar redactie.zfmzandvoort.nl Ja, en dat gaan we het een week lang doen. In ieder geval nu. En hier is Craig David met 7 Days. Or was it for real? Damn sure. But what was the deal? A pretty girl is 24, so is she keep? She couldn't wait. Cinnamon queen, let me update.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 Took her for a drink on Tuesday. of my Terwijl de zon doorkomt hier in Zandvoort. Buiten is het ongeveer 10 graden. De officiële ZFM thermometer. het zijn rare tijden. De zon komt door en het strand is leeg. En wat ook niet doorgaat is het Songfestival. En ja, ik had de winnaar voorspeld. België. Nou ja, draai hem toch gewoon. Release me. Don't waarvan ik de inzending van het Songfestival... wat helaas niet doorgaat. Ja, en zo gaan er zoveel dingen niet door. Heel vervelend allemaal, maar wij gaan door.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 En Jelme die verzorgt onze tekst-tv en heeft het laatste coronanieuws hier voor Zandvoort. Maar daarvoor eerst nog twee plaatjes. Hier bij Srfm Bull no sten Bull me kis ma di re Na fuck me here Gammuma Li nek ti sama so a tsiki be kuma kuma hol tal dine yo Li nek si yo moi dilem japela show naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Je zit alleen in je kamer en voelt je niet goed. Denk te veel aan je zorgen en wat je ermee moet. Je hebt een sterke wil, de drang om door vind vandaag geen rust, geen kracht om op te staan. Maar je bent niet alleen. Kom maar naast me zitten en stort het uit bij mij. Je tranen vloeien, maar je kunt ze laten gaan. Ik vang ze voor je op, het wordt tijd om op te staan. Want je bent Ben niet alleen. Suggestie die Rob Harms gaf voor dit programma. daar zijn we erg blij mee. Dat was Thomas Berger. En als het goed is, dan hebben we hem hangen. Jelmer Koper, ben je daar? Hallo. Daar is hij. Wat goed. Hallo. Ja. Jelmer, jij uh, voor ons eh, bij ZFM de Text TV. Eh, die heeft een enorme update gehad. Jullie zijn heel druk bezig met een klein team daaraan. Ehm, vertel eens, hoe, hoe zijn, heb jij de laatste 2,5 weken ervaren? Eh, nou ja, druk qua nieuws en natuurlijk vooral het eh, coronavirus nieuws. Daarom hebben we ook op de eh, tv eerst besloten om een live blog bij, bij, te houden. Dus dat het, het eerste wat je ziet op tv aan het begin van het uur is een live blog. En die komt een paar keer per uur komt die voorbij met de mhm. laatste update. Dan moet je denken aan uh, op 14 maart was de eerste besmetting in Stanford. Nou, dat is echt nieuws. Dan zetten we dat daarin. Uh, en, en verder, eh, we hebben op een gegeven moment besloten dingen die eh, als de bibliotheek die dicht is of het Zandvoort Museum dat online verder gaat, eh, onder cultuur te zetten. Eerst was het natuurlijk allemaal nieuws, hè? Ja. Maar nu, nu staat dat per categorie. Ja, je geeft, geeft ook heel veel serviceinformatie en achtergrondinformatie zie ik op, op op dit moment. ja, dat klopt. Dat, dat de mensen sowieso ook de algemene plaatjes van het RIVM, van de hygiëne en eh, afstand houden en zo, die komen een paar keer voorbij. Mhm. Gewoon om mensen eh, er nog extra alert op te maken. Maar ook bijvoorbeeld eh, Connection had een, op, vanaf 19 maart heeft hij een andere dienstregeling. Klopt. Dat staat er ook op, zodat mensen die nog met het OV moeten reizen, bijvoorbeeld als ze een vitaal beroep hebben, dat dat ook voor wordt. Ja, en even voor de duidelijkheid voor de luisteraars, dat is dus ook allemaal op kanaal 40 hè, van Ziggo. Eh, kanaal 40 inderdaad van Ziggo. Okay. Ja. Jammer, wat is het eh, laatste nieuws? Wat hebben jullie als laatste op uh, eh, TV gezet? we hebben de afgelopen week, de afgelopen begin van de week hebben we er weer wat nieuwe nieuwtjes opgezet. nu heeft de voedselbank, die zoekt ook vrijwilligers zeker... ik zag het, in, via Pluspunt gaat dat hè? Ja, inderdaad. Zeker in deze tijd. Maar omdat het gebouw van Pluspunt onlangs natuurlijk gesloten werd moest de eh, voedselbank op zoek naar een nieuwe afvalruimte. Mhm. Dit is het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetlaan geworden. In Noord. En afgelopen week eh, zijn zij dus weer begonnen met het, uh, met het draaiende houden van de voedselbank. Wat goed. En, maar zeker in deze periode zoekt de voedselbank extra vrijwilligers... omdat alle extra hulp aanwe ja, nodig, is. nodig is inderdaad. Want je kan natuurlijk voorstellen, in de voedselbank moeten ze zich ook natuurlijk nu houden aan extra strenge maatregelen. Dus eh, ja, dat kost gewoon meer moeite en eh, iedereen die daarmee wil helpen is welkom. Oké, dus- die oproep staat ook op, op Text TV. Eh, verder, Jammer, wat weet je nou van de, van de aantallen hier in, in Zandvoort? Want daar is een beetje onduidelijkheid over, want RIVM heeft een kaartje en dat gaat per 100.000. Daardoor lijkt het alsof het heel veel is, maar hoe, hoe zit het precies? Ja, inderdaad. Dus op het moment is het 35 eh, mensen op de 100.000 inwoners. Nou heeft antwoord natuurlijk geen uh, eh, 100.000 inwoners, maar 17.000. Dus eh, volgens de meest recente cijfers komt het aantal dan op 6 uit in okay. Ja, ik zag inderdaad iets van vier opnamen in het ziekenhuis. Want dat is een tabelletje wat gemaakt wordt. Ja, maar hoe het met die personen gaat, of, het, of, of een van diegenen in kritieke toestand. Dat is niet bekend, maar dat hoeven we ook niet te weten. dat is uh, eh, okay. natuurlijk privé. Ja. En het dorp... inderdaad, ja. ja en het dorp is nog steeds, eh, nog steeds afgesloten, hè? tenminste in zoverre afgesloten. Ik zie nog steeds controles op het moment dat ik Zandvoort binnenkom. Eh, gisteren moest ik er even uit en weer in. En dan word je inderdaad weer aangehouden wat je, wat je komt doen. Ja. Dat, dat gaat ook gewoon door, hè? ja, ik ben, ik ben zelf ook eigenlijk, eigenlijk al als ik er wel goed over nadenk, eigenlijk al uh, sinds dat een beetje die maatregelen kwamen, de eerste persconferentie donderdag toen, mm -hmm. 12 maart. Ik ben eigenlijk gewoon, eh, ik vond het ook niet meer nodig om eh, buiten Zandvoort te gaan. Dus ik heb die controle zelf niet gezien, maar het was natuurlijk naar aanleiding vooral van mensen die massaal dachten naar het strand te komen. Ja, ja je, ziet het echt hoor. Ik heb mijn, mijn atelier in Heemstede. En op het moment dat je dan eh, de Zandvoortse Laan vanaf het station al eh, richting Zandvoort gaat... daar staan al borden van keer om en de parkeerplaatsen zijn dicht. Dus dat, eh, dat houdt de mensen allemaal weg. Um, ja. wat, heb je, wat heb je nog meer? want je, je, werkt bijvoorbeeld ook in, in de supermarkt, hè? Hoe is het daar? ja, inderdaad, dat klopt. ik. Even, even persoonlijk tussendoor, Jammer. Ja, <laughs> inderdaad. nou ja, we hebben natuurlijk ook de dagen gehad dat er veel werd gehamsterd. Dat hele schappen leeg eh, waren. En ik dacht altijd, dan zag je die plaatjes, weet je wel, van eh, Australische supermarkt, ja. Italiaanse supermarkt. En toen kwam het op een gegeven moment in Nederland. En dan schrik je toch wel een beetje, weet je wel. Mhm. Van, oh, het kan hier ook gewoon gebeuren, hier ook in Zandvoort. En zeker als, je daar, als, je, als ik daar zelf werkte, dat was eh, rond 13 maart ongeveer. Dat was echt dat weekend dat mensen veel gingen kopen. Dan stond je maar aan te vullen en vijf minuten later was het pak alweer leeg, weet je wel. Bizar. En, en ook bij de kassa's, continu alle kassa's open, maar ja. Het is op, eh, de laatste week is het weer wat afgenomen, gelukkig. Is dat omdat mensen alles thuis hebben nu? Eh, dat ook, maar er zijn natuurlijk ook nu weer nieuwe maatregelen met eh, een deurbeleid natuurlijk mhm. in alle supermarkten. Dus dan mogen er sowieso niet meer dan een bepaald aantal mensen in de winkel. Mhm. En ze mogen ook alleen een winkelwagen gebruiken. Dus, ja, precies. Ik merk het. je moet inderdaad echt als... En mensen nemen ook veel meer in één keer mee en gaan ook voor meerdere dagen gelijktijdig boodschappen doen, zie ik. Ja. Niet meer die boodschapjes voor een dag eventjes tussendoor. Nee. Ja, ja je, je, merkt het echt wel dat mensen rekening houden van, oh, ik ga misschien om de dag in plaats van dat ik elke dag ging of zo. Ja. Ja. Goed, jammer, wij zijn weer, eh, weer live, elke dag van, eh, van 10 tot 12. Ehm, als het goed is, kom jij elke, elke dag even rond, eh, rond deze tijd in de uitzending met het laatste nieuws hier in, in Zandvoort. Ja. In ieder geval hartstikke bedankt voor vandaag al. En, eh, en eh, moet je nog aan het werk vandaag in de supermarkt? Ja. Ja, weer bijvullen. beginnen. Ja, ja held. Geweldig. Heel veel succes daar. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. Ja. Everybody's looking for a meaning. Everybody's doing their own thing. And nobody's solving the problem. Ain't nobody helping each other out. Some people give in to fear. Some people give in to hunger. Some of us live for the future. And some of us wonder. is enough for everyone. Give a little hope and a little trust. Maybe there's enough for everyone. People. sad and frustrated. Why should we live with this hatred? We're all dancing on a thin line. The making out we're having a good time. So who's gonna give us the answer? We're sister and brother, giving into life, giving into love. Maybe there's enough. Tobias Crema Big Band. Hier bij ZFM. En daarvoor hoorde je Jelmer Koper, een van de helden uit de supermarkt. En daarnaast doet hij ook nog gewoon de hele coördinatie van Text TV hier bij ZFM Zandvoort. Wij gaan even lekker door met Stevie Wonder. Goedemorgen Zandvoort. Music world within itself. With a language we all understand. But you can tell right away, Dr. A, when the people start to move. van Stevie Wonder. Ja, en dan is dat morgens een dag waar je... Eh, ik heb in een ochtendprogramma daar heel veel naar uitgekeken. 2 april, de dag waarop James Bond in première zou gaan. Nee, helaas. Ook niet hier in het circus. Het circus is dicht. Alles is dicht. Rare tijden hier in Nederland, in Zandvoort. De zon schijnt en de straten zijn leeg. Ja, en dan ga ik toch mijn Billy Eilish draaien. I should have known. I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else? zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het openbare leven het hart van onze samenleving blijft kloppen. Alertheid, solidariteit en warmte. Zolang we die drie vasthouden, kunnen we deze crisis samen aan. Ook als het wat langer gaat duren. 2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden. that's what you do. hashtag ZFM live of redactie ZFMZandvoort.nl. als je iemand een hart onder de riem wil steken of een oproep hebt die je wil doen via de radio. Dan gaan wij door met de Raccoon. Hier bij ZFM live in de ochtend. Het is 5 voor 11. Wat een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan zie je wel leuk. En jij haart is elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze. Ze kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat schop uur. Ja, en dan eindigen we even van dit uur met wat vrolijke muziek. Julio Iglesias. En om 11 uur ben ik weer terug met een lekkere dance classic. Die hoorde ik heel hard in de Brederood staat vorige week. Maar jij weet welke het is. We luisteren zo meteen na 11. begin. cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver a empezar. When the begin, begin. Quiero saber de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Dios que tot zometeen naar het nieuws van 11 uur.